Het weer, vannacht vanuit het westen bewolking. Morgenochtend eerst bewolkt en op veel plaatsen regen. In de middag opklaringen, het wordt dan 18 tot 22 graden. Ook daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. battle ahead, many battles are lost.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 be with you. I cannot change it, I'm sure not making it. One big hell of a fuss. to be ZFM. After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. Why? Dit is 20 jaar ZFM.